Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de koepelorganisatie stappen vanwege de examenaffaire. Het gaat om de portefeuillehouders onderwijs in het college van bestuur en de raad van toezicht. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het gerommel in de administratie... waardoor 354 examens ongeldig zijn verklaard. Een woordvoerder zegt tegen het ANP dat de docenten van het VMBO Maastricht het hart op de goede plaats hebben, maar dat ze niet uitblinken in administratie. Er komt een externe examencommissie die herhaling moet voorkomen. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wordt extra beveiligd vanwege een doodsbedreiging. Onder meer op het stadhuis is zichtbaar meer beveiliging aanwezig. Abu Taleb vertelde over de bedreiging in het NOS-WK-programma Studio Rusland. De bedreiging kwam volgens hem anderhalve week geleden binnen... na een raadsdebat met Denk over zijn beslissing om een Pegida-demonstratie toe te staan. Abu Taleb besloot niet meer terug te gaan naar het stadhuis... en moest in het vervolg van de raadsvergadering worden vervangen. Volgens bronnen van de NOS kwam de bedreiging uit Turkse hoek. Premier Rutte zegt dat op het migratieoverleg van EU-leiders de lucht is geklaard. Dat is belangrijk, zei hij na afloop, want dan kan er op de EU-top komende week verder worden gepraat. Het overleg in Brussel leverde de afgelopen dag geen concrete afspraken op. Maar Rutte wijst erop dat landen die met elkaar overhoop lagen nu weer samen aan één tafel zaten. Nederland telt steeds meer mensen die alleen wonen, meldt het CBS. Inmiddels bestaat 22% van de huishoudens uit één persoon. En dat zal over 30 jaar bijna een kwart zijn. Vlak na de Tweede Wereldoorlog woonde maar 5% van de bevolking alleen. De toename komt volgens het CBS door veranderde normen en waarden. Vroeger waren het vooral weduwen die alleen woonden. Nu zijn er veel meer mensen die bewust alleen blijven, een latte relatie hebben of die zijn gescheiden. Het weer, vannacht droog bij een graad of 10, daarna een zonnige dag...